uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De rijkste Nederlanders betalen een stuk minder belasting dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau. De allerrijkste 1% is 20% van het inkomen kwijt aan belasting... terwijl dat bij verreweg de meeste huishoudens om 40% gaat. Dat komt onder meer omdat de rijkste mensen hun geld vaak verdienen met hun bedrijf of beleggingen... Daar moet minder belasting over worden betaald, omdat dat niet wordt gezien als inkomen. Het CPB heeft dat in de nieuwe berekeningen wel gedaan. Noord-Korea heeft waarschijnlijk een intercontinentale ballistische raket getest. Voor het eerst in vijf jaar. Het projectiel kwam verder en hoger dan alle andere rakettesten van Noord-Korea. De raket kwam tot een hoogte van zo'n 6000 kilometer... en legde hemelsbreed een afstand af van zo'n 1100 kilometer... Noord-Korea heeft dit jaar al 11 raketten getest... vermoedelijk als drukmiddel naar het westen... om weer te onderhandelen over de sancties tegen het land. Het Russische ruimtevaartbedrijf Roscosmos brengt geen Europese ladingen meer in de ruimte. De ongeveer 10 raketten die voor Europese ruimtemissies waren gereserveerd... worden nu gebruikt voor Russische satellieten en voor ladingen van bevriende landen. Wetenschappers van de VU hebben voor het eerst zogeheten microplastics vastgesteld in het bloed van mensen. Bij 17 van de 22 proefpersonen werden minuscule deeltjes plastic in het bloed gevonden. Ongeveer de helft van de microplastics was van PET, kunststof waar onder meer plastic flessen van worden gemaakt. Hoe schadelijk de microplastics in het bloed zijn is nog onbekend, maar de aanwezigheid zelf is al reden tot zorg, vindt de Amsterdamse hoofdonderzoeker. Het weer, het is helder. Later kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Overdag zonnig, het wordt 12 graden op de Wadden en 18 graden in Limburg. Ook de komende dagen droog en zonnig lenteweer.